Dat meldt het RIVM. Dat zijn meer patiënten dan gisteren gemeld. Toen waren het er 124. Dodental is volgens het RIVM gestegen met 123. Gisteren werden er 138 doden gemeld. Nog eens 4,4 miljoen mensen hebben in Amerika een werkloosheidsuitkering aangevraagd. Daarmee komt het totaal aantal Amerikanen dat de afgelopen week hun baan verloren op een recordaantal van ruim 26 miljoen. Het cijfer ligt nog hoger omdat veel flexibele banen die zijn verdwenen niet zijn meegerekend. In Duitsland is vandaag een rechtszaak begonnen tegen twee Syriërs... die worden verdacht van oorlogsmisdaden tijdens de Syrische burgeroorlog. De hoofdverdachte was leidinggevende van de Syrische geheime dienst. De twee zouden verantwoordelijk zijn geweest voor het martelen van duizenden mensen. Het is voor het eerst dat mensen uit het regime van Assad terecht staan. Het kabinet wil met miljoenen leningen voorkomen dat de veerdiensten naar de Friese Waddeneilanden stoppen met varen. Door de coronacrisis gaan veel minder mensen naar de eilanden en zitten via diensten in geldnood. Er is nu een aangepaste dienstregeling. Als de voetbalcompetities in Europese landen niet kunnen worden uitgespeeld, dan moeten de Europese tickets worden verdeeld op basis van de huidige ranglijst. Dat wil de UEFA. Dat zou betekenen dat Ajax zich als nummer 1 kan plaatsen voor de Champions League. Voor rechtstreekse plaatsing is de club nog wel afhankelijk van de uitslag van de huidige Champions League, maar die ligt net als de meeste competities stil. Het weer vanavond en vannacht trekken sluierwolken over het land. Het koelt af tot een graad of 8. Morgen volop zon. Het wordt 16 graden in het noorden tot 22 in het zuiden. In het weekend iets koeler. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een flinke file bij Amsterdam op de A10, de ring noord van de stad richting Zaanstad. Er zijn vier auto's gebotst en dat veroorzaakt ruim een half uur op onthoud...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 to fade away. Now I wanna feel your love, feel your love. Like the pulse that's in my veins. Like a healer looking down on believers in a crowd. I can free up here and now. Just follow me with both hands.